Dikter de met het NOS Journaal. De Servische oud-generaal Mladic is opnieuw voorgeleid voor een onderzoeksrechter. De eerste voor gisteren werd voortijdig beëindigd omdat hij volgens de advocaten ziek was. Servië wil de uitleveringsprocedure uiterlijk binnen zeven dagen afronden... en Mladic dan overdragen aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden, misdrijven tegen de menselijkheid en volkenmoord. Servië deelt geen beloning uit voor de arrestatie van Mladic. Er was 10 miljoen euro uitgeloofd voor de tip die tot de aanhouding van de oud-generaal zou leiden... maar een gouden tip is nooit binnengekomen. De 24 uur stakingen in het openbaar vervoer in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam gaan door. De vervoerders zullen de stakingen niet aanvechten bij de rechter. Vakbonden leggen het openbaar vervoer stil uit protest tegen de bezuinigingen en de aanbestedingen. In Amsterdam wordt dinsdag 7 juni gestaakt, in Den Haag de dag erop en in Rotterdam op donderdag 9 juni. De overkoepelende organisatie van schietverenigingen stelt een speciaal telefoonnummer in voor het melden van gevaarlijke schutters. Iedereen kan het meldpunt bellen als ze vermoeden dat een wapenbezitter dreigt door te draaien. meldpunt is ingesteld naar de schietpartij in Alfa aan de Rijn. Daarbij schoot een psychisch labiele man zes mensen dood. Hij was lid van een schietvereniging en mocht zijn wapens thuis bewaren. Uit de Soedanese provincie Abidjan zijn zeker 80.000 mensen gevlucht wegens het geweld van de laatste dagen. Begin dit jaar stemde de zuidelijke bevolking van Soedan voor onafhankelijkheid. De provincie Abidjan is een betwist gebied in het midden van het land. Omdat er veel olie in de grond zit, wil zowel het noorden als het zuiden het gebied inlijven. FIFA-chef Sepp Blatter ligt onder vuur. Op 1 juni hoopt hij herkozen te worden als hoogste man van de Wereldvoetbalbond. Maar zijn enige rivaal, Mohammed Bin Hamman, beschuldigt hem van omkoping. Twee moeten voor een speciale FIFA-commissie verschijnen. Het weer nog, eerst hier en daar buien, later vanmiddag droog en zonnig.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 This is the time when kingdoms falling. This is the time I've been with you through all times. And the first thing I will quit you with my love. And if you're hungry, I will feed you with my word. And all I ask. said, be not afraid. For those who believe, I will save. And if you're thirsty, I will quench you with my love. And if you're hungry, I will feed you with my word. Can you feel?